Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een Nederlands vliegtuig met hulpgoederen voor vluchtelingen. Vanwege alle hulpvluchten is het nu erg druk op de luchthaven van Erbil. Het Nederlandse transportvliegtuig is al klaar voor vertrek... en zit vol met voedsel, dekens en bijvoorbeeld ledlampjes. De spullen worden vanuit Erbil verspreid onder de Jezidis... die zijn gevlucht voor strijders van IS. De Duitse geheime dienst heeft ook een gesprek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry afgeluisterd. Volgens het weekblad De Spiegel geldt dat als bijvangst van het systematisch afluisteren van vertegenwoordigers van Turkije. Gisteren bracht de Duitse media al naar buiten dat de Duitse geheime dienst in 2012 toenmalig minister Hillary Clinton had afgeluisterd. Duitsland uitte eerder juist scherpe kritiek op de spionagepraktijken van de VS. In het westen van Afghanistan zijn vijf medewerkers van het Rode Kruis ontvoerd. Dat gebeurde toen de hulpverleners schapen leverden aan de lokale bevolking. Wie er achter de ontvoering van het vijftal zit is niet bekend. Volgens persbureau Reuters gaat het om een groep militanten, mogelijk van de Taliban. Omdat ook de schapen zijn meegenomen, denkt de Afghaanse politie aan een roofoverval. Een bedrijfsongeval in Helmond heeft een tweede leven geëist. In een bedrijf waar onderdelen voor de elektronische industrie Verder gemaakt kwam woensdag nog onbekend gasvrij. Een man overleed donderdag. De medewerker die nu is overleden lag sinds het ongeval in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij stierf afgelopen nacht. Sivan Hassan heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen op de 5 kilometer. De geboren Ethiopische was in Zurich net niet de snelste. Ze moest in de eindsprint de Zweedse Bachta voor laten gaan. Suzanne Kuiken werd verrassend derde. Gisteren won Hassan wel met overmacht goud op de 1500 meter.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 that, get down. Dfm Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da dee da da da dee dee dee I'm sitting here, I miss the I'd like to go out, taking a shower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 te pegar, você vai ver. lelele, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. lelele, lê, lê, lê, lê, se eu te pegar, você vai ver. lelele, lê, lê, lê, lê, você jamais vai me esquecer. Em plena Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada,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 9 many sun.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 是。